Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De militairen en een toestel van Defensie die sinds eind vorige maand in de buurt van Afghanistan waren achtergebleven, komen terug naar Nederland. Het team was daar om mensen op te halen uit Kabul als de mogelijkheid zich zou voordoen. Maar volgens Defensie is het onmogelijk gebleken om naar de Afghaanse hoofdstad te vliegen. Mocht de situatie veranderen, dan gaan het toestel en de militairen terug naar de regio. De bewoners van het appartementencomplex in Oudenbos... die donderdag werden geëvacueerd nadat er twee balkons waren ingestort... mogen terug naar huis. De balkons zijn gestut en de rest van het gebouw is veilig, blijkt uit een inspectie. De 45 bewoners mogen voorlopig niet op de balkons komen... en daarom zijn de deuren er naartoe afgesloten. In Montenegro zijn demonstranten slaags geraakt met honderden agenten van de oproeppolitie. In de stad Cetinje gooiden ze met stenen naar agenten en probeerden ze door hekken te breken. De betogers zijn het niet eens met de installatie van een nieuw hoofd van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Die wordt morgen geïnaugureerd. Montenegro is sinds 2006 onafhankelijk van Servië. Maar de Servisch-Orthodoxe Kerk is nog altijd de belangrijkste religieuze institutie. De banden met Servië veroorzaken regelmatig etnische spanningen. De Komodo-varaan is op de rode lijst van bedreigde soorten geplaatst. Oorzaak is de klimaatverandering. Het dier komt in het wild alleen voor in Indonesië, vooral op het eiland Komodo. Daar wordt zijn leefgebied bedreigd door de zeespiegelstijging. Er zijn nog zo'n 6000 Komodo-varanen over. Met een aantal tonijnsoorten gaat het wel de goede kant op, zegt de organisatie achter de rode lijst. Zo wordt de blauwvistonijn niet meer met uitsterven bedreigd. Het weer. Vannacht koelt het af naar tussen de 7 en 12 graden. Morgen veel zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Ook de dagen daarna volop nazomer. De maximumtemperatuur loopt op naar 28 graden op woensdag. Dit was het NOS Journaal.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 Ik heb big ass bling om mijn nek, ha. Ik heb een koelkast gevuld met snacks, ha. Ik heb 4, 5, vision nee 6, ha. Het is die jongen van de 036, ha. Veel seks, maar nog veel meer stacks, aha.